Dit is Maud met het NOS Journaal. De man die gisteren in de Amerikaanse stad Milwaukee werd doodgeschoten door de politie... was een 23-jarige zwarte man. Zijn moeder heeft hem geïdentificeerd. Volgens de politie negeerde hij een stopteken en was hij gewapend. Na de schietpartij braken rellen uit in Milwaukee. En daarbij werden auto's en een tankstation in brand gestoken. Speciale ordentroepen zijn opgeroepen om nieuwe rellen te voorkomen. Dit jaar zijn al in verschillende Amerikaanse steden ongeregeldheden geweest... nadat zwarte Amerikanen waren doodgeschoten door politieagenten. En in de Amerikaanse staat Louisiana zijn al 7000 mensen geëvacueerd uit gebied dat onder water staat. Na zware regenval werd het weekend de noodtoestand uitgeroepen. Het noodweer heeft al aan drie mensen het leven gekost en op veel plaatsen blijft het water nog stijgen. In het zuidwesten van Louisiana staan veel straten blank en op veel plaatsen zijn alleen de daken van auto's te zien. Volgens de gouverneur zijn de verwoestingen enorm. Hij roept de inwoners en anderen op niet als ramtoerist naar het getroffen gebied te gaan. De Nederlandse handbalsters hebben op de Spelen in Rio hun laatste groepswedstrijd verloren van Rusland. Oranje ging met 38-34 onderuit tegen de viervoudig wereldkampioen... en moet het in de kwartfinale opnemen tegen het gastland Brazilië... dat de andere groep won. De kwartfinale tegen Brazilië is overmorgen. En Dorian van Rijsselberg heeft in Rio de Janeiro ook zijn laatste race gewonnen. Hij schreef de medal race op zijn naam. Net als op de Spelen van Londen was de 27-jarige surfer al voor de afsluitende wedstrijd zeker van het goud en hoefde de race alleen maar uit te zeilen. Na afloop werd Van Rijsselbergen uitbundig gefeliciteerd door de koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de drie prinsesjes. Het weer vanavond en vannacht opklaring. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend kan in het noorden nog een bui vallen.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 Nog een uurtje New Age muziek hier op je eigen lokale radio. En je kan het allemaal meelezen via de website van peacefulradio.info. En dan zie je vanzelf de playlist van 1189, de tussenstap. Dit tweede uur gaan we beginnen met Bill Warren, Road to China May. En, ehm, en de tweede is eh, van Richard Carr, helemaal in zijn eentje op piano, Matters. Matters of Balance. Matters of Balance. Ehm, ja, ik zal er verder niks over zeggen. We gaan lekker luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. सा तेगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर besar Tekongkar Tekongkar Sategur besar Sategur besar Tekongkar Tekongkar Sategur besar Sategur besar Tekongkar Tekongkar Sategur besar Sategur besar Tekongkar satu kurtasar Satu kurtasar Ek onkar Ek onkar Satu kurtasar Satu kurtasar Ek onkar Ek onkar Satu kurtasar Satu kurtasar Ek onkar Ek onkar Satu kurtasar dikongkar Dikongkar Setegur besar Setegur besar Dikongkar Dikongkar Setegur besar Setegur besar Dikongkar Dikongkar Setegur besar Ça te court pour ça, les goncards, les goncards, ça te court pour ça, ça te court pour ça, les ça te court pour ça, ça te court pour ça.